Zes uur. Frits met het NOS Journaal. Saudi arabië wil een oorlog met Iran voorkomen... maar zegt klaar te zijn mocht het toch tot een gewapend conflict komen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi arabië is het aan Iran om een oorlog te voorkomen. De twee landen staan op gespannen voet. Deze week werden twee Saoedische olieinstallaties aangevallen... en vier olietankers gesaboteerd... De aanvallen zijn opgeëist door Iraanse rebellen... maar Iran ontkent iets met de aanvallen te maken te hebben. Nederland heeft voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Duncan Lawrence zong Nederland met het nummer Arcade naar de eerste plaats. Het nummer was van tevoren al de torenhoge favoriet... en kreeg in Tel Aviv uiteindelijk 492 punten. Na de jurypunten stond hij op de derde plaats. De stemming van het publiek bezorgde hem uiteindelijk de overwinning... Italië eindigde als tweede, Rusland werd derde. Onder andere premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben Duncan gefeliciteerd met de overwinning. Duncans winst betekent dat Nederland het Songfestival volgend jaar mag organiseren. Turkije bouwt samen met Rusland nieuwe luchtafweerraketten. Eerder kocht het land dan een serie raketten van Rusland... wat leidde tot internationale kritiek... Rusland zou via het raketsysteem informatie over het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 kunnen krijgen. Amerika wil Turkije daarom geen onderdelen voor het toestel meer leveren. Hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering... die de vluchtelingen niet wil opnemen. Maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood... Ze werden woensdag opgepikt voor de Libische kust.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 Nothing I couldn't say, nothing why, cost today, nothing I'm sending you right here. <coughs> uh, you see, love is like a. <coughs> and no one loves. Thank you. sensation. You're my invitation to. op internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort heeft het.